4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er zijn de afgelopen 24 uur meer coronapatiënten ontslagen... dan erbij zijn gekomen in de ziekenhuizen in Noord-Brabant. Er werden zo'n 145 coronapatiënten ontslagen. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. 135 mensen werden opgenomen. In het hele land steeg het aantal ziekenhuisopnamen met iets meer dan 300. In totaal liggen nu ruim 7700 mensen in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Ook op de IC's in Noord-Brabant lijkt de piek voorbij. Er liggen nu bijna 180 patiënten. Het regionaal overleg acute zorgketen noemt de cijfers uit Noord-Brabant hoopgevend... en zegt dat ze kunnen duiden op het begin van een dalende trend. De nieuwe fractievoorzitter van DENK, Farid Azarkan, wil dat het bestuur van de partij opstapt. Daarna moet een interimbestuur de rust in de partij herstellen. Het is onrustig in DENK doordat de twee oprichters, Tweede Kamerlid Kuzu en lid van het bestuur Usturk, ruzie met elkaar hebben. Azarkan zegt dat hij om de tafel wil om een oplossing te zoeken, maar daarvoor is het nodig dat het bestuur opstapt. Het bestuur van DENK heeft nog niet op de oproep gereageerd. En provinciale voorzitters van 50PLUS hebben het vertrouwen opgezegd in Geert Dales, de voorzitter van het hoofdbestuur van de partij. Ze hebben kritiek op de manier waarop hij de verkiezingen van volgend jaar voorbereidt en ze beschuldigen hem van ondemocratisch gedrag. De provinciale voorzitters hekelen onder meer dat Dales niet wil zeggen of hij zichzelf kandidaat stelt voor de Tweede Kamer. En Dales zou zich ook grof hebben uitgelaten in mails aan de provinciale besturen. Partijleider Krol is het niet eens met de kritiek en blijft achter Dales staan. Het weer, veel zon en wat sluierwolken. Het is vanmiddag 21 graden in Friesland tot 25 in het zuidoosten geworden. Ook morgen is er volop zon en dan liggen de temperaturen tussen de 15 en de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland... Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht veroorzaakt dat 20 minuten vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. De N9 Den Helder-Alkmaar is in beide richtingen dicht. Dat is tussen Schagen en het Zand. Dat komt doordat er eerder vanmorgen al een ongeluk is gebeurd met een vrachtwagen. En er staan omleidingsroutes aangegeven. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat het vast voor de Leegwaterbrug door werkzaamheden...